Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Bij de Groningse plaats Garsthuis 2,8. Het KNMI registreerde de beving afgelopen avond rond half 12 op een diepte van 3 kilometer. Bij de meldkamer van de hulpdiensten zijn geen meldingen van incidenten binnengekomen. De veiligheidsregio Groningen kreeg wel veel berichten van verontruste inwoners. Op sociale media zeggen mensen dat ze een schok hebben gevoeld. Die meldingen komen uit onder meer Loppersum, Bedem en Uithuizermeden. In het gebied zijn vaker bevingen als gevolg van de gaswinning door de NAM. De beving bij Garsthuis is een van de zwaarste aardbevingen van de afgelopen jaren. In januari was er bij Zeerijp een beving die nog zwaarder was, 3,4. Het kabinet besloot eind vorige maand dat de gaswinning in de regio over 12 jaar moet zijn afgebouwd naar nul. Volgens het kabinet zijn de gevolgen van de winning, zoals schade aan woningen en andere gebouwen, niet langer maatschappelijk aanvaardbaar. De Raad van State waarschuwt het kabinet dat het te veel geld uitgeeft. De voorgenomen beperking van de gasproductie zal ook negatieve gevolgen hebben... die het kabinet nog niet goed in kaart heeft gebracht. De Raad van State adviseert het kabinet een nieuwe risicoanalyse te maken... voor Prinsjesdag bij de miljoenennota. Klinieken die medisch-specialistische zorg verlenen... laten nog steeds Facebook en andere advertentienetwerken op grote schaal meekijken... met het online zoekgedrag van hun bezoekers. Dat blijkt uit onderzoek van NOS. Ook hebben veel zorgverzekeraars de omstreden tracking pixel van Facebook verwijderd...